Oud-premier Van Acht zal morgen op het CDA-congres tegen de samenwerking met de PVV stemmen. Hij noemt die samenwerking verwerpelijk en zegt dat deze het CDA besmeurt en verminkt. Volgens Van Acht spreekt er afkeer en minachting voor de internationale rechtsorde uit. Voormalig partijleider Brinkman zei vanochtend dat hij voor gaat stemmen omdat hij het nieuwe kabinet een kans wil geven. Voor het congres in de Rijnhal in Arnhem hadden zich vanochtend 4200 CDA-leden gemeld. Maximaal kunnen er 4500 mensen in de zaal. Bij een auto-ongeluk op de A59 bij Sprangkapelle zijn meerdere doden gevallen. Een personenauto kwam door nog onbekende oorzaak tussen twee vrachtwagens terecht. Volgens de politie is er van de auto weinig meer over en zaten drie of vier mensen in. Een kind is zwaar gewond met een traumahelikopter afgevoerd. De andere inzittenden zijn waarschijnlijk dood. De A59 is vanaf het knooppunt Hooipolder richting Den Bosch afgesloten. Drukkerij- en mediabedrijf Tiemergroep heeft voor zes van haar bedrijven uitstel van betaling aangevraagd. Bij de Groep werken 900 mensen. Ze werken voorlopig gewoon door. Er wordt onderzocht of er een doorstart mogelijk is. Ook voor de overige 27 bedrijven binnen de groep is de toekomst onzeker. In Portugal is de verdachte aangehouden van een dodelijke schietpartij in Rotterdam. De man was volgens de Nederlandse politie betrokken bij een ripdeal. Daarbij wordt de ene criminele partij door de ander beroofd. Bij de ribdeal in Rotterdam drie jaar geleden vielen een dode en een zwaar gewonde. De broer van de verdachte werd voor dezelfde schietpartij al veroordeeld tot 18 jaar cel. Een vliegtuig van de KLM is vanuit Quito onderweg naar Nederland. Het toestel kon alsnog vertrekken nadat de bezetting van de internationale luchthaven hoofdstad van Ecuador was opgeheven. Op het vliegveld bleven toestellen gisteren aan de grond omdat protesterende politiemensen de luchthaven hadden ingenomen. Het weer nog, zonnige periode, temperatuur rond 17 graden. Vanavond in het zuidwesten regen. Morgen is het grijs en regenachtig. Zondag is het droog en met 19 tot 22 graden erg zacht. Dit was...